Ember Brandsen met het NOS-journaal. Oppositiepart spreekt over een krankzinnig Haags compromis. En ook SP-leider Roemer vindt het akkoord niks. De VVD en oh, de PvdA willen in zes gemeenten... een sobere opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers... en andere illegale vreemdelingen. Deze bed-bad-broodopvang mag alleen nog in de vier grote steden... Eindhoven en Ter de SP en D66 wijzen erop dat deze opvang slechts tijdelijk is. Als de asielzoekers niet uitgezet worden, komen ze weer op straat te staan... en is er niets veranderd, benadrukken de partijen. Forensisch anatoom George Maat van het MH17-identificatieteam... heeft tijdens een lezing in Maastricht gevoelige informatie naar buiten gebracht. Ook liet hij foto's van verminkte lichamen zien. Dat bericht RTL Nieuws. De forensisch anatoom sprak daarnaast over het strafrechtelijk onderzoek dat buiten zijn vakgebied valt. In een reactie aan RTL heeft Maat Spuit spijt betuigd. De overlast van de langzaam-aan-actie van de politie is ook in de avondspits meegevallen. De protestkolonne is een uur geleden aangekomen in Maastricht. De politie heeft de hele dag actie gevoerd voor een betere CAO... door in kolonnen langzaam over snelwegen te rijden. Volgens de ANWB is de hele dag de vertragingstijd niet langer geweest dan een minuut of tien. Nigeriaanse militairen hebben de aanval ingezet op het laatste bolwerk van Boko Haram in, de Sambisa, in het Sambisa-woud in het noordoosten van Nigeria. Dat melden bronnen binnen het leger. Ook vanuit de lucht wordt de terreurgroep aangevallen. Het leger is al een paar maanden bezig met een opmars tegen Boko Haram terreurgroep heeft tot nu toe duizenden mensen vermoord. Honderden mensen zijn ontvoerd. Het weer, vanavond en vannacht klaart het in het zuiden en midden op. De minima liggen rond de 3 graden. Morgen schijnt de zon vooral in het binnenland flink. In het noorden is het bewolkt, maar droog. Het wordt 15 tot 17 graden.